Vijf uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Libanese premier Diab en zijn regering gaan aftreden... zegt de minister van Volksgezondheid in het land. Volgens Arabische media geeft de premier vanavond een persconferentie... waarin hij na verwachting aankondigt dat hij eens zijn kabinet opstappen. De druk op de regering nam flink toe in de nasleep van de explosie van dinsdag in Beirut... Duizenden mensen gingen de straat op om het aftreden te eisen van de regering... die door betogers verantwoordelijk wordt gehouden voor de ramp. Gisteren en vandaag hadden al een aantal ministers hun ontslag aangekondigd. De politie heeft de grijze Mazda gevonden... die mogelijk te maken heeft met de dodelijke aanrijding... van de 14-jarige Tamar uit Marken. De politie gaf vorige week beelden vrij waarop de Mazda te zien was... en kwam de auto op het spoor dankzij de vele tips die binnenkwamen... Er wordt onderzocht of de auto inderdaad betrokken is geweest bij de aanrijding... en of de eigenaar op dat moment ook de bestuurder was. De politie vond het lichaam van Tamar op 25 juli in de vroege ochtend... in de berm, in de berm tussen Monnikendam en Marken. De afgelopen 24 uur zijn er 630 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd... blijkt uit RIVM-cijfers. Het is het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds eind april. Toen werd er wel minder getest dan nu. Op de intensive care liggen op dit moment 29 coronapatiënten. Twee minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het hoofdkantoor van Unilever verhuist niet van Rotterdam naar Londen... als het bedrijf een vertrekboete van 11 miljard euro moet betalen. Dat schrijft het bedrijf aan de aandeelhouders. GroenLinks heeft het wetsvoorstel voor zo'n vertrekboete ingediend. Toch gaat Unilever door met de voorbereidingen om het bedrijf volledig Brits te maken... omdat het niet verwacht dat het voorstel het juridisch gaat halen. Het weer. Vanavond blijft het nog lang tropisch warm. Vannacht koelt het weinig af. Het wordt zo'n 21 graden. Morgen opnieuw veel zon, met in het zuiden kans op wat stapelwolken. Het wordt 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.